Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het aantal asielaanvragen is dit jaar gehalveerd... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral het aantal asielaanvragen van Syriërs is sterk gedaald... maar ook uit Jemen en Irak kwamen minder mensen naar Nederland. Hetzelfde geldt voor Turken en Eritreërs. Het aantal zogenoemde nareizigers dat naar Nederland komt neemt wel toe. De CBS-cijfers zijn gebaseerd op informatie van de IND. Migratiedeskundigen betwijfelen of de dalende asielinstroom in Nederland... een gevolg is van het strenge asielbeleid van het kabinet. Ook in andere Europese landen daalt het aantal aanvragen. Een Oekraïense journaliste die in 2023 verdween... is maandenlang gemarteld in Russische gevangenissen. Dat blijkt uit een reconstructie van buitenlandse media. Voor haar verdwijning deed ze verslag in Oekraïns gebied dat Rusland heeft bezet. Het lichaam van de journalisten werd in februari overgedragen aan Oekraïne... samen met honderden lichamen van gesneuvelde militairen. Volgens Oekraïne ontbraken er organen van de vrouw... en vertoonde het lichaam veel sporen van marteling. Ook had ze brandwonden, veroorzaakt door elektrische schokken... en verder zou haar tongbeen zijn gebroken. En dat zou duiden op wurging. Een man en een vrouw uit Maastricht die worden verdacht van betrokkenheid bij explosies in Limburg. Ze werden in februari al opgepakt vanwege ontploffingen bij een huis in Kerkrade. De vrouw was mogelijk betrokken bij twee van de drie explosies bij de woning. en is vandaag opnieuw aangehouden voor een incident bij een pand in Geleen. De man wordt ook gelinkt aan een aanslag op een huis in Limbricht bij Sittard. Bij het doorzoeken van een woning van de verdachten in Maastricht... werden vuurwapens, zwaar illegaal vuurwerk en munitie gevonden. En dan nog het weer. Het is vannacht overwegend helder. In het noordoosten ontstaat wat nevel en mist. Het is 5 tot 10 graden dan.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 She looked like a fool. was taken by surprise. Dames, dat is toch verboden vruchten? Dat zijn verboden vruchten, hè, de, onderwijzers. Die mag je zomaar niet kussen. Nou, voor mij mag het. Fruit. Dit is uw liedje, Your Song.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 Waterkant. Sven notice. geworden. En eh, natuurlijk door Marco Borsato, Waterkant. Eh, eh, drie jaar geleden, toen mijn vriendin overleed... zong Sven dit live tijdens de uitvaart. En ja, de hele zaal natuurlijk onder de indruk. En Sven, de, de laatste... regels van het liedje hield hij zich ook niet goed. toen brak hij ook. Maar ja, hij heeft het prachtig live gezongen toen. En dat denk ik nog dikwijls aan terug. Drie jaar geleden alweer. De tijd vliegt voorbij, luisteraars. En eh, ik ga mooi draaien nu eh, eh, voor Susie Davis in Amerika... en ook voor Joke Westerberg, trouwe luisteraars. voor jullie heb ik de Moon River. Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style. someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever. maantje helder is. En eh, daar hebben we zomaar kans op vannacht. Het is helder weer, dus is de maan ook helder. En als je dan ergens bij zo'n mooie, onstuimige rivier aan de oever zit, weg te dromen.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 Ik heb een beller. Goedenavond. Een hele goede avond, vriend. Hey, Willem. Hey, wat, een verrassing. <laughs> hey. Ja, ik denk, dat ah, laat ik eens bellen, dacht ik. Ja, ja dat laat ik... Nou ja, dat, eh, dat, Marcel dat je je bel bij je had dan, hè? <laughs> ja, want stel dat, eh, dat je er niet was, dan was het zinloos gebeld. <laughs> ja, ja, je bent het werk, neem ik aan, of niet? Ik ben, eh, ben onderweg, ik ben klaar. Dus- oh, je bent... Oh, eh, kijk, kijk. Eh, waar rij je ongeveer nu? Ik rijd nu, uh, nu Westpoort uit, het havengebied van Amsterdam. Kijk, en daar kan je, daar kan je CFM helemaal ontvangen? Ja hoor, ik... Uh, even kijken, het verste wat ik heb kunnen meten is, eh, dat, waar heet ik toen, de gladiolie. Nou, dat is dan eentje weg, of niet? Gladiolie? Waar ligt dat? Gladioliën. hè? <laughs> waar ligt dat, joh, gladiolie? Gladiolen achter verdam. Oh, oké. Okay. Oh, ja. Oh, daar in de buurt. Ja. Ja, ja. Je, vergeet, je vergeet één ding. Ehm, ja, ik vergeet... Dat ik, dat via DAP, hè? Ik vergeet wel meer, hoor. Dus, eh. ja, dat is zo. Dat geeft helemaal niks. <laughs> dat maakt me niet uit. Ja, maar dat ligt, eh, ook aan het tap uh, verhaal en dat gaat hartstikke goed. En als je het echt via de eten moet hebben, dan lukt dat niet. Dat, eh, dat, daarvoor is het, ja... Niet toereikend oh. ah, oké Oké, oké, oké. Willem, aankomende vrijdag gaan we er weer voor, hè? in Diemen. Oh, Diemen. Ja, ja. ja. Hey, aankomende vrijdag gaan we er weer voor, toch? Wij gaan aankomende vrijdag gaan wij weer een uitzending doen van drie uurtjes. Kijk. Ik heb gehoord dat wij eh, we hebben een eh, zoet bezoek. Ja, we krijgen heel zoet bezoek. <laughs> Zoet bezoek en eh, ik heb gehoord we mogen niet kussen, want dan, ja, dan vallen de tandjes uit, heb ik gehoord. Oh, is het zo ernstig? Ja, ik weet niet precies waarom. Oh, of ze uitgetikt worden of van het meer zoeten. Maar dat weet ik dus niet. <laughs> Oké. Ja, ja, ja. iemand uit Zandvoort die ja, taartjes bakt en zo. Hè? En chocola en... en ja, Maar eh, schijnt, schijnt ook mee te hebben gedaan met heel Holland eh, bakt, of heel Zandvoort bakt. Oh? Ja, dat, eh, ik weet niet, allemaal een beetje, een beetje geheimzinnig. Ik krijg net als jij, af en toe krijg een taartkruimeltje en dan moet ik het ook maar mee doen, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou ja, dan zitten wij gebakken, aankomende vrijdag, toch? als wij goed in onze vormpjes zitten wel. Ja, ik, ik, ik, zal, ik zal er rekening mee houden met mijn ontbijtsochtends. Dan neem ik geen, eh, neem ik geen ontbijt, want dan, hou ik een gaatje over voor die, eh, voor die heerlijke taartjes die, eh, die we waarschijnlijk krijgen. Waar jij een gaatje voor overhoudt, wil ik helemaal niet weten. <laughs> ik heb toch een verzoekje, mag dat? Een verzoekje, dat mag alleen als je het erom vraagt. Oh, zal ik het even doen? Ja. Nee. wat, ik, wat ik al een tijdje niet heb gehoord op de radio, dat is de passen over het Ebbenvloed. Dat is uh, Stef Bos met Bitstad. Ken je wel? Eh, even kijken hoor. Eh, eh, Stef Bos met... Beter <laughs> dat je mij voor het blok... Ja. <laughs> Dan zal ik jou voor het blok En Stef Bos, maar hoe heet het liedje, zei je? Wit Zand. Oh, Wit Zand. Oké. Nou ja, bij mij op het Kinderheimplein is alleen maar zwart zand. Dus, maar hier op het strand is wel wit zand te vinden. Dus dan ga ik, ik ga even voor je naar de, naar de kust zo ik moet toch, eh, ik moet toch bij blijven in verband met eb vloed. Dan zoek ik wat wit zand voor je op, Stef Bos. Hartstikke goed, joh. Hij, komt er straks aan, Willem. Dankjewel, vriend. Fijne eh, uitzending af. Ja, dankjewel. Jij bedankt voor het bellen, hè. Hoi, hoi. Hoi, hoi. say Only fools rush ik kon het echt niet helpen hoor, die Elvis. Eh, dat hij verliefd op u allemaal werd, luisteraars. Ik heb eh, eh, oh, een liedje opgezocht. een liedje, het klinkt zo ongebiedig. Ik heb een nummer opgezocht. Een volwassen nummer opgezocht. en ik heb daar mijn schep voor meegenomen. Ik ben naar de kust gereden. Ik heb wat wit zand gevonden. En wie zat daar in het witte zand te spelen? Het was niemand minder dan Stef Bos. hier komt hij voor jou speciaal. waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt. In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand, tot de zon ondergaat in het binnenland. In zand, In zand, Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt en de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden, ver van hier. In onrustige steden, ver van dit strand, in wit zand. In wit zand, in wit zand. En ik loop door jaren langs een eindeloos strand. En ik probeer te verklaren hoe ik hier ben beland. Hoe sterk is het toeval? Hoe sterk is het lot? Ben ik wie ik zijn wou? Is het dit wat ik zocht? En ik praat met de zee. En ik praat met de doden. En ik mis soms een God om in te geloven. Zoals toen ik klein was, vlak voor het slaap wist dat er iemand over mij waakt. Nu sta ik hier s'nachts, kijk naar de sterren, weet niet goed meer wat ik moet zeggen. Ik voel me soms moe, voel me soms leeg. Hoe langer ik leef, hoe minder ik weet, hoe minder ik denk. In goed en in kwaad, in waarheid en leugen, in liefde en haat. Geef mij maar de wolken geef mij maar de lucht. Ik kan er uren naar kijken. Misschien is dat het geluk. Misschien ligt daar het geluk. Waar de brede rivier zich verliest in de zee. Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt en de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van die baai, waar die zuidhoos waai. Ja, voor mijn vriend en collega Willem eh, Bruis was dit uh, eh, Witzand van Stef Bos. Prachtig. Charles, mag, jij, eh, mag, ik, mag ik een verzoekje doen? Ja, Charles, jij mag een verzoekje doen. een waardevolle vaardigheid waar je de Zeker weten. Van eh, we gaan even iemand zijn strot omdraaien die er doorheen zit te praten. Dat mag helemaal niet. Ik weet niet wie het is trouwens. Oh, een of andere... Eh, een meneer met een snor en een baard. Nou ja, in ieder geval, eh, die ziet u niet. Ik zie hem wel. En, hij, wou een, hij wou een verhaaltje vertellen, maar dat laat ik me niet wijsmaken. Maar ik wil wel graag een verzoekje doen. Mag dat, Charles? Natuurlijk, Charles, dat mag jij doen. Omdat ik me zo mooi vind. I always remember you this way. En het is uit de film Stars Born. Heb ik het over Lady Gaga samen met Bradley eh, eh, Bradley, hoe heet hij ook weer? Zijn achternaam, die man. Ik ben, daar ben ik altijd weer kwijt. Bradley, Bradley, Bradley. Nou ja, goed. In ieder geval, ik ga hem eerst draaien. Ik, zag, ik, ga, ga straks vertellen welke Bradley het is. on the sky Burning in your eyes Bradley Cooper natuurlijk, Bradley Cooper. Babe, wanna catch on fire. Niet Tommy Cooper, Bradley Cooper. Ja. It's buried in my soul. Like California gold. Osborne, Bradley Cooper samen met eh, Lady Gaga. Ik vind het zo fantastisch nummer dit. Ik ben daar helemaal aan verslaafd. Kan je eraan verslaafd raken? Ja. ja. Die mensen ook allemaal hoor ze juist. ja. Dus mijn familie, die zijn ook allemaal gegaan. Hè? Die zijn ook allemaal naar het concert van hun geweest. Dat is fantastisch, joh. Ja, weet je wat ook fantastisch is?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 Nou, u hebt zojuist kunnen horen. Lady Gaga met Bradley Cooper. Ja, mooi hè? Deze is ook zo mooi. Joni Mitchell. Eh, die heeft het over de weer, eh, weersomstandigheden na het weekend. Want dan gaat het allemaal weer een beetje minder worden. dan krijgen we misschien ook wel stormy wetter. Weet het niet eigenlijk. In ieder geval wordt het wel kouder na het weekend. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I walking together keeps raining all of the time. Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. just can't get my poor old self together. I'm weary all the time, all the time. So weary all of the time when he went away. The blues stepped up and met me. If he's gone to stay, that old rocking chair's gonna get me. Every night I pray that the Lord above will let me walk in the sunlight my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Mademoiselle Joni Mitchell met Stormy Weather. Air Supply, All Out of Love. believing for so Everly Brothers met eh, Let It Be Me. Ja, luisteraars, kijk op mijn klokje, is van drie minuten te gaan. Ik ga hier de boel vast afsluiten. Ik ga afscheid van u nemen. Ik wens u allemaal een hele eh, rustige nacht toe. Ga lekker slapen. Eh, het geldt niet natuurlijk voor mijn luisteraars aan de andere kant van de oceaan. Die, die zijn nog wakker. Die blijven nog een tijdje wakker, denk ik. Maar leuk dat jullie er weer bij waren, Joke. Leuk dat jij er ook weer bij was. En Susie ook misschien, die heb ik nog niet gezien op de WhatsApp en ook niet op de, op de Messenger. Maar meestal luisteren ze wel mee, dus uh, nou, altijd leuk natuurlijk. Ik, eh, ik, ga de computer inschakelen, luisteraars. En eh, ik ga afscheid van u nemen. Ik ben er morgenochtend om 9 uur weer met Duitsdag de week door. Tot dan. Never won a pageant, never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now she can really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over She's crying for your love tonight Lonely is hard to survive, she said antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah.